Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De burgemeester van Den Haag noemt het geweld dat gisteravond tegen politiemensen is gebruikt afschuwelijk en onacceptabel. Bij een zalencentrum in Den Haag braken rellen uit bij een nieuwjaarsfeest van een groep Eritreërs. Een rivaliserende groep probeerde het centrum binnen te komen. Bij de rellen werd met stenen gegooid. Ook staken mensen politieauto's en een touringcar in brand. Meerdere agenten raakten gewond bij de rellen in Den Haag. Het Openbaar Ministerie heeft een team grootschalige opsporing ingesteld om de daders te vervolgen.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 Sommige mensen pleiten voor nieuwe verkiezingen. Andere actievoerders riepen op tot een snelle wapenstilstand en een deal met Hamas. Het is Jutta Leerdam niet gelukt om haar wereldtitel op de 1000 meter bij de WK afstanden te prolongeren. In Calgary moest Leerdam het afleggen tegen de Japanse Miho Takagi... die voor het eerst in haar loopbaan het goud veroverde. De Olympisch kampioen uit Japan was bijna een halve seconde sneller dan Leerdam... die genoegen moest nemen met brons. Kjeld Nuis heeft bij de mannen op de 1000 meter brons gepakt.